moet met het RWS Journaal. Milieudefensie eist rechtszaak tegen de Nederlandse staat... dat de luchtkwaliteit binnen een half jaar voldoet aan Europese normen. De actiegroep heeft volgens de Volkskrant gisteren de dagvaarding ingediend... bij de rechtbank in Den Haag. Daarin staat dat de overheid altijd een tekort schiet in het verbeteren van de luchtkwaliteit... waardoor ieder jaar duizenden mensen eerder overlijden. Volgens Milieudefensie kan de lucht snel schoner worden gemaakt. Bijvoorbeeld door oude auto's sneller te vervangen en de uitstoot in de landbouw te verlagen. Er is opnieuw iemand opgepakt voor betrokkenheid bij de aanslag in Nice. Een 36-jarige man van wie foto's zijn gevonden waarop hij te zien is met de aanslagpleger. In totaal zijn er nu zes mensen opgepakt voor betrokkenheid bij de aanslag op de Franse Nationale Feestdag 14 juli. Een man reed toen in een vrachtwagen door de massa. 84 mensen kwamen om en de politie schoot de dader dood. Ballonvaarders in de VS worden mogelijk strenger gecontroleerd. De Amerikaanse Raad voor Transportveiligheid pleit onder meer voor regelmatige medische keuringen... nadat dit weekend een luchtballon in Texas een hoogspanningsmast raakte. De 16 inzittenden kwamen om. De piloot was meerdere keren veroordeeld voor rijden onder invloed. Of hem iets te verwijten viel is nog onduidelijk. In het noorden van Rusland is een jongen van 12 overleden aan mildvuur. In het gebied is een uitbraak van de mildvuurbacterie. Door een extreem hete zomer is een bevroren kadaver van een rendier met mildvuur bloot komen te liggen. Tientallen mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis en duizenden rendieren zijn bezweken door besmetting met de bacterie. Een deel van het gebied is ontruimd. Het weer een gebied met regen trekt vannacht van west naar oost over het land. Vooral in het zuiden kan plaatselijk veel vallen en de minima liggen rond de 13 graden. Overdag is het bewolkt en regenachtig. De zon laat zich nauwelijks zien.